NOS-journaal. In Flevoland is het lichaam gevonden van het vermiste... De jongen werd vermist nadat hij het huis van zijn grootouders had verlaten. Agenten zochten op akkers, bij kassen en in het bos naar Michael. Duikers van de marine zochten in het water. Zijn lichaam is gevonden in een vaart in Luttelgeest. Het is nog niet bekend hoe Michael van Dijk om het leven is gekomen. De NS en ProRail hebben zoveel mogelijk medewerkers opgeroepen om te voorkomen dat de treinenloop de komende dagen weer ontaart in een chaos. Alle verloven zijn ingetrokken, zo melden de organisaties. NS en ProRail besloten gisteren om de dienstregeling tot en met maandag aan te passen aan het winterweer. Inmiddels is de situatie bij de spoorweg rustig en stabiel zeggen de organisaties. In het oosten en midden van het land rijden minder intercities. Morgen wordt er in spits wel met langere treinen gereden. Bij een bomaanslag in de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Ongeveer 16 mensen raakten gewond. Onder de doden zouden ook politieagenten zijn. De bom zat in een auto die voor het hoofdbureau van politie stond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Uit China komen opnieuw berichten dat een aantal Tibetanen zichzelf in brand heeft gestoken uit protest tegen de Chinese overheersing van Tibet. Het zou zijn gebeurd in een gebied in Midden-China waar veel Tibetanen wonen. Een radiostation en een activistengroep zeggen dat drie mensen zichzelf in brand hebben gestoken. Eén van hen is overleden, de twee anderen zijn zwaar gewond. Het is de bedoeling dat er morgen weer schepen door de sluis bij Eefde kunnen. Een ijsbreker maakt vandaag het Twentekanaal ijsvrij. De sluis die er bij Eefde stortte vijf weken geleden naar beneden. Er is een tijdelijke voorziening om hem te bedienen. Er liggen 42 schepen stil voor de sluis. Het weer, vrij veel bewolking, in het oosten de grootste kans op zon.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 Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home.